Van 3 uur. Michel Koenen met het NO 1,2% van het bruto nationaal product uit aan defensie. De NAVO wil dat het 2% is. Maar weinige Europese landen halen die doelstelling. Mannen voelen zich vaker gezond dan vrouwen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 82% van de mannen voelt zich goed tegen 79% van de vrouwen. In Europa doet Nederland het samen met landen als Zweden, Ierland en Zwitserland goed. We scoren een stuk hoger dan het gemiddelde van 67 procent. Portugal, Litouwen en Letland bungelen onderaan. In Londen hebben burgemeester Kaan en oud-burgemeester Johnson gedebatteerd over het brexit-referendum van komende donderdag. Voor 6000 toeschouwers in het Wembley Stadium ging het over de economie, veiligheid en immigratie. En Kaan hoopt dat Groot-Brittannië in de EU blijft. Johnson is voor een brexit. De EU verlaten zou zorgen voor meer rijkdom en meer banen, zei hij. Kaan prees de deal die premier Cameron heeft gesloten met de EU. Oud-militair Jitse Akse is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd voor het doden van IS-strijders in Syrië. Volgens zijn advocaten is hij ook boos dat het OM hem zo lang in onzekerheid heeft gelaten over mogelijke vervolging. Akse nou, werd in januari opgepakt nadat hij in interviews had verteld over zijn tijd als sluipschutter bij een Koerdische strijdgroep.